Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook morgen kan het nog best een gedoe worden als je met de trein moet. De staking van NS-personeel is morgen in het zuiden en oosten van Nederland. Maar ook als je daar niet hoeft te zijn, kan het misgaan. Het komt volgens de NS doordat treinen niet allemaal op de goede plek staan. Ons personeel komt over het algemeen eh, in het hele land, vanaf welke standplaatsen ook komen. Dus dat is gewoon een hele logistieke puzzel. Maar wat extra meetelt vandaag is dat er in Midden-Nederland wordt gestaakt, maar dat er landelijk niks rijdt. Ja, en dat zorgt gewoon voor dat, eh, dat de logistiek eh, door elkaar zit. Dat gaan we natuurlijk wel proberen te fixen vandaag. Het is nog de vraag of dat lukt. Van internationale treinen weten we inmiddels dat ze morgen wel rijden, maar niet stoppen in het zuiden en oosten. De Spaanse chauffeur die afgelopen weekend weekend op een barbecuefeest inreed, blijft voorlopig vastzitten. Het onderzoek is nog bezig en dus zit de 45-jarige man nog tenminste twee weken in de cel. Afgelopen weekend reed hij met zijn vrachtwagen van een dijk in Nieuw-Beierland. Zes mensen kwamen om het leven, onder wie een hoogzwangere vrouw. Jongeren boven de 15 die zich laten inenten tegen het HPV-virus hoeven geen derde prik meer te halen. Twee doses zijn ook genoeg, staat in een advies van de Gezondheidsraad. Het HPV-vaccin moet onder meer baarmoederhalskanker voorkomen. Van gitaarbrouwer naar bierbrouwer. Jacques uit Vlissingen die doet het. Hij dacht dat hij de houtsnippers die hij overhoudt als hij een bepaalde elektrische gitaar maakt dat die dingen ook best goed in een biertje zouden smaken. Hoe hij dat heeft gemaakt vertelde hij tegen Omroep Zeeland. Ik heb uh, schaafkrullen van mijn gitaarhout. Zeg maar, in dit geval specifiek van een telecaster heb ik bewaard. Ja. Heb ik op uh, eh, 96% alcohol gezet. Ja. extract van getrokken. En dat hebben we in ons blonde biertje gedaan. En ook nog eens heel duurzaam, omdat de snippers afvalhout zijn. Het is ook niet zijn eerste biertje. Eerder maakte hij er een met zeewier. Het weer, opklaringen vanavond en vannacht. Al kan het in het zuidoosten nog wat regenen. Morgen zon, droog en 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat een kapotte vrachtwagen bij Vinkenveen. 7 kilometer file begint al bij Maarsen. En op de A10 Koenplein richting Knopen de Amstel bij Amsterdam Buitenveldert rijdt het langzaam over 7 kilometer.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 In plaats van dit te betreuren, omarmt Pam Tillis deze kwaliteit van leven. De song was Tillis eerste nummer 1 hit. Voorafgaand aan Mi Vida Loca luisterden we naar Do You Know Where Your Man Is. If you're coming with me, you need nerves of steel. take corners never het favoriete album van de maand. In Californië gevestigde West Coast Pinups brengt een twaalftal eigen songs, waaronder Tennessee Hustler. met Saying What I'm Thinking. Zij heeft het enthousiasme van de industrie verdiend. Leni is inwooster van Louisiana en een van Nashville's populairste en meest spraakmakende nieuwe artiesten. I've only ever been don't matter. de cover van deze week. Merle Haggard nam Blue Stay Away From Me op in 1977. dat de carrière van de Rowdy Johnson Band doordringt in de outlaw country, met Between Hank en ACDC. Rowdy wordt geïnspireerd door de rootsmuziek en rock'n'roll. Ook live schijnt het een belevenis te zijn. Crossroads. Some people like wine and some people don't. Some folks will, but some won't. Me, I'm somewhere between Hank and ACDC. From Alabama, all the way down to ZZ. From Marshall Tucker to Patsy Cline to Charlie Daniels Fiddle. Hell, I reckon you could put me somewhere in Some people drive trucks and some drive cars. Some folks hang out and in biker bars. Some like to drink their beer in a honky tonk. Lord, we ain't much different, you see. We're all gonna be what we're gonna be. You know, music's just words and notes, so we could sing along. Me, I'm somewhere between Hank and ACD. Charlie Daniels fiddle. Hell, I reckon you could put me some Guess we're somewhere between Hank and ACDC. From Alabama all the way down to ZZ Top. From Almond Brothers to Flat and Scrubs, Charlie Daniels fiddle. I reckon you could put us somewhere in the middle. Yeah, I reckon you could put us somewhere in the middle.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 Daar gaan we eerst naar luisteren. Crossroads. Nummer 1 country hit. can lay Just a Little Bit is een top 10 hit uit 1985. Hoewel ze bleef zingen werd het in de jaren 90 een stuk rustiger rond haar. En hoewel ze nog altijd muziek maakt, horen we niets meer van Sylvia. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Ook in Zuid-Afrika wordt country gemaakt. Franja Duplessis met Little by Little. Stilte is een single over dankbaarheid, aanwezigheid en de schatten die je kunt vinden op jouw moment. Deze heldere en knallende song vormt een voorproefje van Bentley's tiende album, die binnenkort verschijnt. Let's work up that new song. Charlie, kick it off. Yeah, man. One, two, three. what it said it would be You finally find that greener grass But you're still in the weeds Ain't it crazy? All the time that you spend Driving through the rainbow For the pot at the end I got some rust on my Chevy But it's ready to roll I got a rhinestone sky And a song feels like gold I've been climbing Trying to get to the view I'm at the bottom but the sky's still pretty damn blue They say heaven is somewhere on the other side But I ain't waiting, hell I'm thinking it's a state of mind I got some rust on my Chevy but it's ready only silver linings in the clouds And if it starts to rain I don't worry about a thing I pull my rose-colored Ray-Bans out I got some rust on my Chevy But it's ready to roll I got a rhinestone sky And a song in my soul It ain't a smooth ride life It's a winding In the Spotlight. Small Town zegt zoveel over de lange weg die ik afgelegd heb en dat wordt nu in drie minuten samengevat. Elke keer als ik er naar luister moet ik klimlachen, zegt Michelle Wright. Maar nu eerst Take It Like a Man in samenwerking met Jess Moskaluku. Kees de Haan. Edison Lee Thompson beschikt over een onderscheidend geluid gebaseerd op traditionele country en honky-tonk. Evenals een stuwend rockgeluid dat helemaal van hem is en dat je tenen laat tikken en je hart doet voelen. De Cabin. we seem to live in. Filled with the unknown, hatred and sin. Times that don't make sense. It'll leave you sitting scared. This place keeps getting stranger. Dit is rootsmuziek zoals rootsmuziek hoort te zijn. Een grote variatie aan instrumenten, warm stemgeluid en sterk op zichzelf staande nummers.